Jelle Seubring met het NOS Journaal. Op, op een golfclub in de Amerikaanse staat New Jersey... hebben aanhangers van oud-president Trump zich verzameld. Ze verwachten op het moment dat Trump een speech geeft. Verwachting, verwacht wordt dat hij zal reageren op zijn arrestatie de afgelopen dag... in de rechtbank van Miami. Hij is onder meer aangeklaagd voor het achterhouden van geheime documenten... na zijn vertrek uit het Witte Huis. Trump zei daar al dat hij onschuldig is. De Amerikaanse schrijver Cormac McCarthy is overleden. Hij is bekend van boeken als The Road en No Country for Old Men. Voor The Road kreeg hij in 2007 een Pulitzerprijs. Van No Country for Old Men verscheen dat jaar een succesvolle verfilming van de Boers Coon, die vier Oscars won. McCarthy schreef voor, vooral donkere verhalen over jonge mannen, vaak in het Wilde Westen, die met geweld geconfronteerd worden. Cormac McCarthy was 89 jaar. De Russische president Poetin heeft de afgelopen dag urenlang gesproken met journalisten en militaire bloggers. Die mochten hem vragen stellen over de oorlog met Oekraïne. Poetin bleef vaag in zijn antwoorden, maar deed wel een paar opvallende uitspraken. Hij zei dat de Oekraïense verliezen tien keer zo groot zijn als die van Rusland... en dat Oekraïne nergens succesvol is geweest. De Russische wapenproductie zou zijn verhoogd... al heeft het land volgens Poetin nog steeds te weinig precisiewapens. Russische militaire bloggers hebben veel invloed in Rusland... en hadden kritiek op Poetin dat hij nog niets had laten horen... sinds het Oekraïense tegenoffensief. Al honderden supporters van FC Utrecht hebben een stukje van de grasmat van stadion De Galgenwaard gekocht. De club biedt de stukjes gras aan in potjes. Het complete veld wordt vervangen door een combinatie van echt gras en kunstgras. Het veld van de Galgenwaard is al tijden een pijpunt voor de voetbalclub. Spelers noemden het een hobbelige akker en een zandbank. Het weer vannacht helder en ongeveer 14 graden.